Volgens de autoriteiten zijn er zeker 37 mensen omgekomen. Er worden nog tientallen mensen vermist, onder wie veel kinderen. En er zijn tientallen gewonden. Inmiddels is het dak van het winkelcentrum ingestort. Het vuur ontstond op de vierde verdieping van een gebouw... met daarin een speelhal en een bioscoop. Getuigen zeggen dat het brandalarm niet afging. Ook zouden de nooduitgangen van de bioscoop zijn afgesloten. In verschillende Catalaanse steden zijn tienduizenden mensen op de been... om te demonstreren tegen de aanhouding van separatistenleider Puigdemont. Die werd vanmorgen gearresteerd aan de Deens-Duitse grens. Hij had een lezing gehouden in Finland en was op de weg terug naar België... waar hij leefde in ballingschap. Sinds vrijdag liep er weer een arrestatiebevel tegen Puigdemont. Spanje wil hem berichten vanwege rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld. De Belastingdienst heeft in een slepende zaak over het stopzetten van kinderopvangtoeslagen notities achtergehouden van telefoongesprekken met de betrokken gezinnen. Dat heeft een van de advocaten ontdekt, meldt Nieuwsuur. De stukken zijn achtergehouden in een zaak waarbij 232 gezinnen waren betrokken. De fiscus had hun toeslag stopgezet omdat fraude werd vermoed. De Raad van State oordeelde dat het stopzetten niet rechtmatig was. De beveiliging in Rome is flink aangescherpt na een tip dat er rond Pasen een aanslag wordt gepleegd. Het zou staan in een anonieme brief die de Italiaanse ambassade in Tunis heeft gekregen. In Italië wordt nu gezocht naar een 42-jarige Tunesiër die banden zou hebben met IS. In Rome zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen op drukke pleinen. Het weer nog, opklaringen en in de noordelijke helft van het land lichte vorst met ook kans op mist. In het zuiden is het minder koud. Morgen eerst droog, later wisselen zon en stapelwolken elkaar af met lokaal kans op een bui. Het wordt dan 7 tot 11 graden. Dinsdag en woensdag is het regenachtig. Dit was het NWS Journaal.